uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het circuit van Zandvoort mag doorgaan met de aanpassingen voor de Formule 1. Natuurorganisaties hadden een kort geding aangespannen... in de hoop dat de rechtbank de werkzaamheden stil zou leggen. Maar die gaat niet mee in hun bezwaren. Eerder deze maand werden de werkzaamheden gestart... om het circuit klaar te maken voor de komst van de Formule 1 in mei volgend jaar. Volgens milieuorganisaties veroorzaken de aanpassingen... te veel schade aan het omliggende natuurgebied. Zo zou er te veel stikstof bij vrijkomen... en wordt het leefgebied van de zandhagedis en de rugstreeppad erdoor aangetast. Voor het onderzoek naar gedwongen adoptie hebben zich in een maand tijd al meer dan 150 deelnemers gemeld. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid, naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws. Het onderzoek gaat over vaak jonge vrouwen en meisjes die tussen 1956 en 1984 gedwongen werden om hun baby af te staan. Bijvoorbeeld omdat ze niet getrouwd waren. Naar schatting gaat het om duizenden kinderen. Het onderzoek is ingesteld door minister Dekker. De NAM heeft een schadeclaim binnengekregen van 122 miljoen euro... voor waardedaling van huizen in Groningen. De claim komt van de stichting Waardeverminding door aardbevingen Groningen. Vier jaar geleden voerde die stichting een rechtszaak namens 5000 gedupeerden. De rechter bepaalde toen dat de NAM aansprakelijk is voor de waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied en die uitspraak is later door het Hof bevestigd. De claim van 122 miljoen euro staat los van de compensatie... die het ministerie van Economische Zaken wil geven voor waardedaling in Groningen. In Puerto Rico is een man aangehouden die in juli zijn kleinkind van één... uit het raam van een cruiseschip liet vallen. Het kind overleefde de val van elf hoog niet. De man had het meisje opgetild, zodat ze op een reling kon staan... en op het raam kon kloppen. De man had niet gezien dat het raam open stond. Het meisje glipte uit zijn handen en viel naar beneden.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 zfmzandvoort.nl ZFM Growing older I wish that would take a little bit longer A little bit longer I wanna show you How thankful I am for getting to know you for the little things you do for me. It's in the way you take.